Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Volgens de politie schoten met hasblik op van van Belgel. Jongen krijgt arm en andere is het behandeld. Het weer nog geen opklaart op de volgende rond. Morgen veel zon en droog.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 A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Bussen en Muiderslot 7 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwouder en 6. A9 Diemen richting Alkmaar tussen het AMC en Alsmeer 9 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Knopend Watergraafsmeer en Oostzaanerwerf 11 kilometer. Dat is een aanrijding bij Oostzaanerwerf is de rechte reis ook dicht. A13 Rotterdam richting richting Den Haag voor het knopende Ippenburg 6 kilometer. En richting Rotterdam tussen knopende Ippenburg en Delft-Zuid 6. A27 Utrecht-Breda tussen knopende Evening en Noordloos 6.